Zes uur. Anouk Thijssen met het NOS-journaal. Het kabinet geeft 50 miljoen euro voor noodhulp aan Jemen, Syrië en Irak. Het is bedoeld voor de opvang van vluchtelingen in de regio... zodat ze niet doorreizen naar Europa. Het geld komt uit een pot van 570 miljoen euro... die het kabinet vorig jaar heeft ingesteld voor structurele noodhulp in de wereld. Volgens de Verenigde Naties is de oorlog in Jemen een humanitaire crisis van de zwaarste categorie. Ook in de andere twee landen heeft de burgerbevolking te lijden onder binnenlandse conflicten. Op de Middellandse Zee zijn voor de kust van Libië veel doden gevallen bij het kapseizen van een boot met migranten. De boot had zeker 400 opvarenden uit onder meer het zuiden van Afrika, Syrië en Bangladesh. Voor het lot van ongeveer de helft wordt gevreesd. De Libische kustwacht zegt zo'n 200 mensen te hebben gered. Eurocommissaris Timmermans wil dat meer vluchtelingen in hun eigen regio worden geselecteerd en opgehaald. Zo kunnen ze volgens hem niet in handen vallen van mensensmokkelaars. Wie recht heeft op asiel moet veilig en legaal naar Europa kunnen komen, zegt Timmermans. Nu haalt de VN ook al vluchtelingen op, maar dat moet volgens de Eurocommissaris op veel grotere schaal gebeuren. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un noemt het akkoord dat deze week met Zuid-Korea is gesloten een keerpunt. Volgens hem is de gezamenlijke verklaring een cruciale mijlpaal voor het bezweren van de directe militaire spanningen die de afgelopen tijd waren opgelopen. Na diplomatiek overleg hebben beide landen toezeggingen gedaan die de spanningen moeten verminderen. De tropische storm Erika heeft verwoestingen aangericht op het Caribische eiland Dominica. Er zijn overstromingen en aardverschuivingen geweest. 80% van het eiland zit zonder elektriciteit. Volgens lokale media zijn zeven mensen om het leven gekomen. Op de bovenwindse eilanden van de voormalige Nederlandse Antillen... heeft de storm voor zover bekend niet tot grote problemen geleid. De komende dagen trekt Erika verder door het Caribisch gebied richting Florida.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 96 degrees in the shade. Real hot, oh yes, in the shade. I want to hear everybody in the whole damn place say. 96 degrees in the shade. Was dat mooi of was dat niet mooi? En nou in een Circle, You Make Me Feel Brand New. Dan de reggae-uitvoering natuurlijk. Je luistert naar de nacht van de reggae. Het laatste uur gaat in. Dat is 7 uur. En dan op naar de hamburgertjes, denk ik. back to me. Precious man. ja, we schieten dan weer mooi op. Eh, drie kwartiertjes. Zandvoort begint heel langzaam te ontwaken. En, eh, ja, ja, ja, ja. Ik zou zeggen, gewoon blijf nog even liggen, joh. Gewoon lekker doen. Luisteren naar ZFM, de nacht van de reggae. En die drie uur, of die drie kwartier, die krijgen we wel vol. Geen probleem. No problem, man. Ja, dat hoor je niet altijd, hè? Nee, dat hoor je niet altijd. Net dat is eh, bijvoorbeeld eh, muziek van Pieter Torsje, Dat hoor je ook nooit. Je hoort het wel, maar niet deze. mijn geloofsovertuiging dat ik eh, Pieter Tosh de Tosh wegdraai... Eh, dan moet er toch eh, wel iets heel erg bijzonders komen. En dat kan alleen maar <laughs> een ander nummer zijn van, van Piet Tosh. Vrienden uit Enschede, jullie worden weer vriendelijk bedankt natuurlijk. Voor de respons voor vannacht. En nou ja, goed, dan kan ik niet zeggen van dit nummer ga ik niet draaien. Dat gaan we niet doen. Dus, nou, voor jullie dan. En ik weet niet of je ook zingt van... en of je nou uit Twente komt... Je bent een Afrikaan, ik weet het allemaal niet, maar je moet me luisteren. Waar kom je weg eigenlijk? I'm from Westmoreland, you're an African. So don't care where you come from, as long as you're a black man, you're an African. No mind So don't care where you come from, as long as you're a black man, you're an African. No mind your complexion, there is no rejection, you're an African. Cause if your flexion high, high, high, if your flexion low, low, and if your flexion in mid, Afrikaan van Pieter Tosh. Nou, ik, eh, ik, wil er even wat, eh, in wat benoemen. Eh. ik krijg net een berichtje van, van iemand die wel heel erg veel van muziek weet. Van reggae dan wat minder. En dat zegt hij ook eerlijk. En hij zegt van, ik heb veel geleerd. Er is hele mooie reggae die veel mensen niet kennen. En ook veel meer is dan de commerciële. Nou, ik vind het een enorm groot compliment. Is al uh, anoniem, zal ik maar zeggen. <laughs> Dankjewel voor het compliment. En ja, daar doen we het allemaal voor, zeg ik. En uh, deze is voor jou. Ja, en de master himself. Dat is, eh, ja, mijn spirituele leraar. Ik heb boel van geleerd door alleen naar zijn platen te luisteren. Deze gaat eventjes eh, richting eh, het hol van de Vos. Albert-Jan Vos. Je springt maar mee.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 Like Jamaica. Nou, <laughs> daar kom jij niet meer in, zeg ik dan. <laughs> Looking Two En we pakken een lang trekje. Een nummertje van, eh, zal zijn 14 minuutjes. Back to my roots. Lucky Dubai. I was disappointed, yeah. All we could hear then was that fracado. All we could hear then was that shooby-dooby, yeah, yeah. that oui, écoutez, dans Wassam Choubidou. Je luistert naar de Nacht van de Reggae, ZFM Radio. Het geluid, dat knalt over het strand heen. En eh, inmiddels, is, inmiddels is er een uh, wisseling plaats geweest. Um, heeft een, nou, hoe zeggen ze nou? Een wisseling plaatsgevonden. Van de paal zitten. De nachtploeg is eraf, die is afgegaan om 6 uur. En nu zit er weer een, een vers mannetje of een vrouwtje op. En die zitten weer tot 12 uur vanmiddag. En van 12 uur tot 6 uur. En dan weer van 6 uur tot 12 uur. Dan gaat het 24 uur per dag door. Mocht je luisteren, mocht één van jullie luisteren van de organisatie... heel veel succes eh, namens iedereen van ZFM. En eh, wij zullen ook uh, vertegenwoordigd zijn. Maar goed, wij komen jullie zelf wel tegen... of jullie komen ons wel tegen. En voor Albert-Jan, respect man, dat je de hele nacht bent gebleven. Straks moet je even naar het circuit toe. Ik zou zeggen, gewoon in de buurt van zijn auto blijven. Ding maakt lawaai, jij blijft wel wakker. We maken de zondag wel goed met een werkbespreking. saw when I'm going I got your back. Feel alright. I got your back. Feel alright. I got your back. Feel alright. Hustle, hustle, hustle. 算了。 ja. En zo schieten wij alweer op. We gaan eh, richting eh, het laatste kwartier. En dan eh, hebben we er zeven uur op zitten. Zeven uur lang reggae. Volgens boze tongen kon dat niet. Zoveel reggae was er namelijk niet. En nou ja, <laughs> nu weten ze het beter, denk ik. <laughs> ik, ik zal de laatste 15 minuutjes uh, wat verzoekjes er doorheen gooien. ik heb het dikke anders gedaan. Ik heb gewoon via de mail ehm, verzoekjes binnen laten komen. Dit werkt veel makkelijker, want... Uh, eh, ons ben ik meer aan de praten als dat ik muziek aan het draaien ben. En dat is niet de bedoeling, want dan zitten jullie niet op te wachten, denk ik. Dus neem een stukje Lookie Doobie en dan... Eh, ja, gaan we eens even op zoek naar eh, de nummertjes die gevraagd worden. Ik zit, net, ik zit net te bedenken hoeveel zijn uitzending is het nou voor mij. Geen idee. Ja, ik heb gezegd eh, de tiende uitzending wordt een tien uur uitzending. En de twaalfde wordt een twaalf uur uitzending. En eh, nou, dat gaat goed komen. <laughs> Dat weet ik nu al. de laatste 15 minuutjes gaan in. En eh, hier komt het eh, verzoek. Je mag meezingen natuurlijk. UB40 en Chrissy Heinz. En I you, babe. Nou, we gaan er gelijk door. Latin Quarter Radio Afrika. Ja, bless man. En dankjewel voor het verzoekje. the terms of the trade. There's mud, tanks, and food in the Argentine. It looks like Moscow got it wrong again. on the Latin Quarter Radio Africa. Bij ons hoor je door. Nou, even een commercieel nummertje ertussendoor. Nee, <laughs> het is een verzoekje. for you. Sunshine. Sunshine Reggae van Late Back. Ja, nou, ik kan er nog eentje, eentje achteraan piepen. En eh, nou, dat is ook een verzoek. Dat is meer een verzoek uh, voor mezelf. Gewoon. Ik zet hem erin, beste vrienden. Het laatste nummer alweer. Je hebt kunnen luisteren naar de Nacht van de Reggae van CFM Zandvoort. En ik zou zeggen, alvast tot den volgende keer. het zit er bijna op. De nachtuitzending. En uh, er komt er zelf even eentje. En, eh, wat het, thema is, je houdt Facebook maar eventjes in de gaten en dan, komt het allemaal goed. Ik wil in ieder geval iedereen bedanken die geluisterd heeft. Iedereen bedanken die zo lang heeft volgehouden om erbij te blijven. En die nu gaan slapen. Of naar het werk gaan. Of op een paal zitten. <laughs> Alles is mogelijk. En eh, ik deed me alle plezier. Zeven uurtjes vlogen voorbij. En wat mij betreft, eh, ja, dan zeg ik aankomende nacht nog maar een keer. Maar goed, dat gaat <laughs> niet lukken, vrees ik. In ieder geval wens ik jullie een hele fijne dag. Dankjewel voor het luisteren. Tot de volgende keer. Mijn naam is Willem Bruist. En ja bless.